spoedige start. Lot met het NOS Journaal. President Oslaan als hij weer mee had mogen doen aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dat zei hij in een interview met CNN. Hij zei daarbij dat zijn democratische partijgenoot Hillary Clinton goed campagne heeft gevoerd, maar dat ze veel steun heeft verloren door het e-mailschandaal. Daarnaast zijn de democraten er volgens hem niet in geslaagd om de kiezers aan te spreken die nog niet van de economische vooruitgang hebben geprofiteerd. De Japanse premier Abe is aangekomen op Hawaii voor een bezoek aan de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor, die in 1941 werd aangevallen door het Japanse leger. Hij heeft kransen gelegd op een militaire begraafplaats en later vandaag zal hij samen met president Obama het officiële monument bezoeken. Het is voor het eerst dat een Japanse premier het monument bezoekt. Obama ging in mei ook voor het eerst naar Hiroshima in Japan voor een herdenking van de aanval met een atoombom. De terrorist die een aanslag pleegde in Berlijn is op zijn vlucht uit Duitsland op een treinstation in Lyon geweest. Volgens Franse media is op bewakingsbeelden te zien hoe de Tunesier Anis Amri drie dagen na de aanslag daar een treinkaartje koopt. Daarna stapte hij op de internationale trein naar Milaan. Daar werd hij uiteindelijk door de politie doodgeschoten. Een oliebollenbakker uit Spijkenisse is voor de tweede keer op rij uitgeroepen tot de beste van Nederland. Meesterbakker Voskamp bakt volgens de jaarlijkse oliebollentest van het AD ook dit jaar de lekkerste oliebollen. Het panel, dat bestaat uit 20 leden, bezocht in totaal 160 verkooppunten. De tweede plaats is voor een bakkerij in IJsselstein en de derde plek gaat naar een bakker in Capella aan den IJssel. Wie de slechtste oliebol gebakken heeft is nog niet bekendgemaakt. En dan het weer. De wind neemt geleidelijk af. Lokaal kan nog wel een bui vallen. Overdag periode met zon. In het noorden eerst nog veel bewolking en kans op een bui. De maxima liggen rond de 9 graden. Dit was...